Radio 501. Donderslag! Donderslag op donderdag bij heldere hemel. Met Rogier van Diesveld. Radio 501. Zo, nou, daar ga ik je zeker voor zitten. Wel, wel. Had hij weer van die leuke grappen maken? Ja. Dit is Radio 501. Is Radio 501. Dit is donderslag op donderdag bij heldere hemel. Het is vandaag 28 november 2013 en dit is aflevering 189 van Donderslag. Zuster, zuster, hij doet het weer. Er is weer een eh, week voorbij. Hartelijk welkom. Het is weer een goed nieuwe donderslag en ik ben er vanmiddag van thee tot bier. Laten we eens kijken wat we vandaag hebben in deze donderslag. Eh, vandaag heb ik weer aandacht voor de nieuwe albums van Venice en Jake Buigen. Ook aandacht voor het nieuwe album van Steven Simmons uit Nashville, Tennessee. En vandaag is Justin Hulsey in de studio. En Justin is een singer-songwriter uit Nashville, Tennessee. En daar komt Steven Simmons op vandaan. Eh, vandaag heb ik eh, deze keer eh, vlak voor bier geen concertagenda. Maar vandaag wel traditiegetrouw een nieuwe donderdisc. En die komt in de tweede uur van donderslag langs. Om ongeveer eh, tien over twee ga ik bellen met Rob En hij komt dan weer aan de telefoon. En dan gaat hij weer iets vertellen over zijn fabuleuze platenkeuze. En die hoor je dan straks om half bier in het tweede uur van Donderslag. En ook Theo Verriet is er weer bij. En hij is er met een nieuwe blabla blog om half drie. Ook deze week gaat er op het internet weer een hardnekkig gerucht rond. Theo schijnt een interessante tijd te hebben door kortaf te zijn tegen de Harense Smit. En snapt gereed van ING en andere afkoos. Het is geruchten hoe precies in elkaar eh, zit. Dat hoor je straks om half drie. Want dan gaat Theo het uitgebreid eh, uit de doeken doen. Dus blijf erbij en om half drie kun je Theo horen. Je kunt me e-mailen. Stuur dan een e-mail naar rogier.radio501.nl En achtergrondinformatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog. Ga ervoor naar rvd501.wordpress.com. En op Facebook ben ik te vinden onder de naam RVD501. En op Twitter met dezelfde naam RVD501. Zo, en dan zijn we nu eh, eindelijk een keertje aangekomen bij de eerste plaats van deze donderslag. En dat is eh, de donderdisc van vorige week, zoals altijd. En die heet My Escape van Knassertand. En dat is hun nieuwste single. Oeh, die van Disfeld weet ook alles van muziek, weet je. Maar dat ga je allemaal willen weten, jongen. hey, die van Disveld, die deed best wel lekkere muziek. No longer will I be Captured behind bars of fear, you will not control me. It feels like the star is near no longer. Will I be? donderdisc eh, van vorige week uh, nu nog een keer in de herkansing. Um, af, afgelopen maandag ben ik naar Venice geweest. Hier in Hoorn speelde zij en ik heb de nieuwe cd meegenomen. Daarvan is dit What's Done Is Done. like I've done a million times before. I told myself you're never coming back, like I've done a million times before. But I know. I return to feel that haunting ache. The second guessing so regret that only you can make. What was the right choice? Does anybody ever know? I never could have understood how much I miss you so. What's done is done. What's true is true. I can only hope that you will have me. And I ask myself, what if, what if, what if? I know I shouldn't do that, but I do. And I know I will return to feel that haunting ache, yeah. The second guessing, so regret that only you can make. What was the right choice? Does anybody ever know? I never What's done is done. What's true is true. I can only hope that you are happy as each day is through. The road not taken is a road no more. Now I'll never know just how it feels to walk back through your door. new life has begun. What's done is done. begun. What's done is done. A new life has begun. What's done is done. Goedemiddag luisteraars, het is uh, even na tweeën en dan bel ik uh, Rob Ricardo tijd voor de tip van de sluier en dat doe ik deze keer ook. En Rob zit aan de andere kant van de lijn in studio 17 eh, hartelijk welkom Rob. Dank je. En uh, Rob ja, die gaat natuurlijk wat vertellen over zijn uh, platenkeuze, fabuleuze platenkeuze, die straks om half bier te horen is. En ik ben zeer benieuwd wat voor tips en hints je hebt deze keer. Oh, dus een zucht. Hoe kan dat nou? Ja. De artiest van vandaag. Ja, ik schrijf even mee, hè. De artiest van vandaag. een Nederlandse zangeres, geboren in 1973. Dus het is een artieste Nederlands. In 1973 geboren. Ja. Ja, dat heb ik. Ehm, is is heel erg bekend in Nederland? Ik ehm, denk het wel, ja. Waar zit jij de kanen? Oh, ze is gek op appels. Is ze gek op appels? <laughs> en, en, jij zit ook een appel te eten of zo? Dat kreeg ik net van me. Ehm, op zevenjarige leeftijd deze al mee aan de Soundmix Show. Op zevenjarige leeftijd deze mee aan de Soundmix Show. En op twaalfjarige in het schoolkoortje. Ja, heb ik. En later eh, in de eerste rockband. Oké. Daarna nog een eh, duo. En toen nog speelden ze naar blues, jazz, folk, funk. We hebben het er niet over Anneke Grunlo, hè? Eh, warm. Oh, daar ben ik weer warm. Dus nu hou ik meteen op. Oh. Ik neem nog een hap. Jij neemt nog een hap. Zo, dat is uh, flink. Dus heb je iets met appels? Wat ga je voor me draaien? Appels en oranges? Nee, nee, nee. Ik ga eh, een, nummer draaien van de Eagles. Oh. En dat is heel toepasselijk voor degene die het rustig aan willen doen. Het heet Take It Easy. Dank je. Tot, zo. say sound Eh, straks eh, na half drie, na de blog eh, kunnen we luisteren naar een interview met Justin Hulsey. Die is hier in de studio en die gaat ook straks spelen. Maar die komt eerst even voor de microfoon even het nodige vertellen over zijn nieuwe album. Dus blijf er lekker bij. Dan gaan wij ondertussen luisteren naar Ben Taylor, de zoon van James Taylor. En die heeft een nieuw album uit. En van dat nieuwe album heb ik hier Oh Brother. En het album heet Listening is a hero every day. Even a champion loses the day before the race. Try not to be sleeping when you're wide awake. And when your chance comes, have fun. Don't be afraid. shine so bright. But you don't always have to want to play, and you won't always have to be willing to pay. Try to make sure to make more uit Engeland. Eh, ze hebben een nieuw album en van het album is dit Heartstring. voor eh, Daniel Loos onderweg naar Idaho. En het is van het album Iricana en dat is zijn nieuwste album. Onderweg naar Idaho had ik het al zien. Alles wat ik voelde was een betonblok aan mijn been. was alleen maar om alles in een ander licht te zien. Onderweg naar Idaho zag ik blauwe lucht. En kwam ik erachter dat ik weer veel te veel heb zucht. det for vinterferien faen kann mich nicht killen, weil der er i sækken Var det for vinterferien faen verder de Onderweg naar Erika heb ik mij bedacht dat ik vast moest houden en met volle kracht. Doe me zwaak besluiten had, maar zo is het niet gaan. ploegen is in the mothers tongue onderweg naar Idaho. En hij komt zelf uit Irika en het album heet Irikana. Zijn nieuwste album. Dan gaan we naar nieuwe muziek van Katie Tunstall. We hebben continu nieuwe muziek hier in de studio. En dit keer een prachtig mooi plaatje van Katie Tunstall. Het is van haar nieuwste album en het heet Hallowed Ground. life is found. taking love to find my. 501. Blablablog, blablablog, van Theo Verriet. Blabablog.nl. 28 november 2013. Kort af. Bij DTG viel het me voor het eerst weer op. Het was even weg geweest. Jaren geleden was DHS de eerste. Maar die is er inmiddels van teruggekomen. Maar nu naast DTG ook DVC het doet, mag je denk ik wel zeggen dat het terug is van die nieuw bedachte afkortingen. Sommige bedrijven hebben altijd al een afko gehad. Neem Albert Heijn, dat is altijd al AH. En Vroman Dreesman is altijd al V&D. Andere bedrijven hebben wel afko's, maar die werken niet. Neem Peek en Kloppenburg. Ik heb nog nooit iemand horen zeggen: ik ga naar de PC ja, dat is niet helemaal waar, maar dan bedoelen ze iets anders. Van weer andere bedrijven weten we vaak niet eens waar de afkorting voor staat. Zo erg zijn we eraan gewend. Of weet jij waar CNA, HEMA en ING voor staan? Bedrijven met een nieuw bedachte afkorting hebben nooit een afkorting gehad. De Harense Smit bijvoorbeeld. Toch noemde dat bedrijf zich eind vorige eeuw ineens DHS Microton of zoiets. Klinkt reuze interessant, maar mij waren ze kwijt. Dus nu heten ze weer gewoon de Harische Smit. Lekker duidelijk. Dan denk je dat we daar misschien iets van leren, maar nee hoor, de telefoongids noemt zich voortaan dtg.nl. En de oer-Hollandse Dokkumer Vlaggencentrale is de DVC Sign Store geworden. Ja mensen, we leven in interessante tijden. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio. Nu in de studio is eh, aangeschoven eh, Justin Hulsey. Hartelijk eh, welkom. Welkom in de studio, Radio 501. Ja. a little bit less uh, because <laughs> <laughs> uh, you are in Holland with uh, your uh, Young Youth God Holland tour November 2013. Yeah, Youth God's uh, last uh, record I did. Yeah. And what brings you to Holland? Um, the, the, people. <laughs> I was lucky to have um, a lot of help getting getting over here and uh, been doing some great shows and meeting a lot of people. Yeah. yeah. This is not the first time you were in Holland. Yes, yeah. Uh, ah, well, eh, first, yeah, first time in Europe. First time in Europe too. Yeah, okay. Yeah. No, I thought eh, maybe eh, a bigger country for the first time, but <laughs> you choose Holland. Yeah, got to start somewhere. Yeah. Yeah. Um, what's the story of your new album, Youth uh, Gods? Um, recorded it uh, about a year ago uh, out in Los Angeles with uh, my buddy producer Justin Glasgow. Mm -hmm. Uh, he and I were the ones uh, that did uh, most things. We had a couple people come in and do uh, background vocals. Garrison Starr came in and uh, did some stuff. Um, it was great, a great process, uh, a new process for me. Usually, it's um, we were we were experimenting a lot more for this one, so I'm really proud of the way it turned out. Mm-hmm. Yeah. How long did uh, did it take to make this album? Uh, about a month, and then after that, it was just mixing and mastering, but uh, a month of recording. Because uh, on the internet, uh, I saw that. Uh, um, that you wrote uh, Thank God for Drugs. No, no, that's uh, the next album, uh, I suppose. Now, you you, you you told something about a year off and working on that album. Yeah, yeah. before that record. Yeah, I uh, I was writing a bunch of songs and I wasn't happy, uh, and I kind of tossed them and wanted to start fresh. Uh, and that's Youth Gods has got a bunch of songs on it that aren't formatted like regular songs, no verse chorus verse chorus type mm-hmm. of thing. Um, so yeah, I took some time off to really rethink how I wanted the sound and songs to be. Yeah. Yeah, and. Um, uh, um your new album. <laughs> I saw it on the internet. I said it uh, before. Um, you you say uh, thanks uh, God for drugs. This may be the next album. Oh, <laughs> that was when you were in hospital. Uh, yeah, yeah. Uh, I, I, was sick. yeah, I forgot about that about a month ago. A month ago. Yeah, I was yeah. In, in, hospital for about four days. not fun. I had meningitis. Mm -hmm. So I had the the kind that doesn't kill you. Yeah, yeah, yeah, yeah. <laughs> Oh. yeah, luckily. It's not best. No. No, not good. Um, um, I thought, uh, I'm, <laughs> I'm looking for some information on my paper. Um, um, how do you write? Um, do you um, do you write the lyrics first and then the, the music, or otherwise? Uh, usually the lyrics come first. Yeah. Um, I write line by line. I don't. I don't sit down and write um, a whole song at once. Sometimes I'll have a line for a few years and it just never fits anywhere. And uh, so it's kind of a long process, a patient process for me. Mm -hmm. um, but usually the the words start the music for me. Yeah, it's the music comes naturally after the words are, are happening. Okay. And uh, you are only playing guitar, or are you playing more instruments? I'm um, just guitar. Yeah, just guitar. Yeah. Uh, when I when I write uh, melodies, I'll, I'll mess around on the piano, but I, I don't I don't really I'm not fluent on the <laughs> piano. so. so all uh, all the music uh, is played by uh, friends on other instruments. Yeah, yeah. Justin yeah. Justin Glasgow, drummer, keyboard, and then I had some other friends come in and play different instruments as well. So and uh, eh, how long are you touring uh, at this moment in in uh, Holland? Um, I think it's uh, ten days all maybe twelve days altogether. Nine shows. Nine um, shows. Yeah, yeah, some travel time on on both ends. Uh, yeah. everywhere, everywhere, only with guitar. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, solo acoustic shows, uh, which is really fun because on the record it's a lot of production and big yeah. sounds. so when you're doing these shows solo acoustic, you get to break them down and remember kind of how you wrote them. You know okay. how they how they began. And um, ehm, the next hour you're playing uh, some songs on the uh, eh, Father Jacob, uh, eh, mm -hmm. Father Jacob stage. Yes. I saw it yes. <laughs> say in English. Yeah. and um, the, the listeners who want to see you live, mm -hmm. um, are there gigs they can go to? Um, in Holland? I think the house shows are sold out. Um, I don't. I don't. I'm, I don't. I don't know. <laughs> they can email, uh, email in, or get, get contacted, uh, contact with me, and uh, we could see Lakeside Stories on Sundays or on next, next Sunday. Sunday yeah, yeah. yeah. Um, That's in Horn. This uh, in this place. Yes, yeah. in horn. Yeah. Yeah. And uh, you are playing in um, Rotterdam, um, Radio Rijnmond. Yes. That's uh, Friday. Yes. Okay and uh, Saturday um, you have a house concert, but that's uh, sold out. I think so. Are they always? Yeah, yeah, yeah. No more, no more, mm -hmm. no more <laughs> tickets available. <laughs> and when are you leaving uh, to the states again? I fly out on Monday. On Monday. Yeah. Mm -hmm. And then mm-hmm. uh, we're planning on uh, another trip around Holland and maybe Germany in June. So in June next year. Yep. Yeah. Okay. Um, I think, um, yeah. Um, I see you straks. Uh, see you next uh, hour on the stage. Yeah, yeah sounds good. Okay, and um, I will play a track of your new album. Cool. Now. Yeah. And maybe you are uh, going to play the other ones uh, mhm. <laughs> live. yeah, <laughs> I suppose. Yeah. Um, you choose "I'm Okay." Yes. Uh, Youth Gods mm -hmm. is mhm. the name of the album. En eh, I'm okay is eh, because you're, uh, you're again okay after the hospital visit. yeah. <laughs> Sure, sure. Something like that. Something like that, yeah. Oké. Okay. Ehm, als iedereen nog even lekker blijft luisteren, dan draai ik nu een nummer van zijn nieuwe album. En dan straks live van de, de Vader Jacob Dit is I'm Okay. Ah. van Justin Hulsing en komt straks live. En dit is Venice van het nieuwe album Think About Love. Conversation, celebration, condensation, exploration of a brand new kiss. Raw emotion, oxytocin, and the notion that it's never been better than this. That's how it starts, full of flowers and like a movie, nothing new beneath the sun, but you would never know. I try and I try, but I must say that I don't know a thing about love. Don't know a thing about love. Yeah, I've come Pretendings and pretendings that you're everyone they wanna know. Perfect timing, pretty rhyming, bells are chiming, paper signing, and you're ready to go. When you're starting to know, you make it up as you go. Domestication, propagation, no vacation, and you wonder who you were before. It's all show. something burning on the stove. Watching others being mothers with no druthers, and you wonder about the web you wove. Then it's suddenly right, and there's nothing to fight. So mysterious, delirious, my theory is I'll never understand the game. Yeah, it's such a van Venice heet What a Summer Brings. Het is net uit en eh, ze hebben het hier in Nederland eh, ook een toertje gemaakt om het allemaal eh, weer aan de man te brengen. En afgelopen maandag waren ze hier in Horen in het park Schouwburg. En daar heb ik ze gezien en gesproken. En ook het nieuwe album gekocht. Uit Tilburg komt Jacques Mees. En die heeft een album dat heet Thin Ice. En van het album Gas Station Junkie. 24 hour station, 20 miles to go. Man, I feel so hungry after two hour show. And I'll take the fastest food they got in store. I'm a gas station junkie like you never saw before. The missus behind the glass, she ain't too kind. But I don't mind, I leave the money behind. I swallow the food as fast as I can. I'm a gas station junkie, start feeling sick again. Feel like an addict, addicted like hell. Diesel and petrol, man, I love the smell out on the highway, heading back home. I'm a gas station junkie, feel it right to the bone. Lordy Lord, this ain't the blues. Feel like I just ate my rambling shoes. Lordy Lord, this ain't the blues. I'm just drowning in some chemical juice. 24 hour station, 20 miles to go. And I feel so hungry after a two hour show. Now take the fastest food they got in store. I'm a gas station junkie from my head down to the bone. I'm a gas station junkie I feel it right to the bone. I feel it right down to the bone. Yes, thanks. waren de Beatles, eh, John Paul, George en Ringo. En vandaag speelden zij voor jullie She Said, She Said van het album Revolver uit 1966.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 See my smile it slips. place still sore. Oh, I feel so old, like a tree soon to be felled. But it's not my age, it's my heart that don't feel well. See, I need you. I said some things before slamming closed that door. They were hurtful things, or designed to hurt real soul. But you're no angel in a glove that fits so tight, a little worn around seems from that life you live at night. But I still need you. Oh, Sarah, come back home. I still need you. Turn your light off and come home, home to me. De plaat van jou van deze week is tot vrijdagavond 9 uur Serra van Pieter V. En Arwin Tammega maakt zoals gewoonlijk morgenavond weer een gloednieuwe nieuwe plaat voor je hoofd bekend. En dat doet hij zoals iedere week even na 9. On kun je wekelijks op iedere vrijdagavond horen van 8 tot 10 op Radio 5 Maar morgenavond is het weer Arwin, Tobit en JJ Show. Donderslag! Donderslag op donderdag bij heldere hemel.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 Miljoenen kinderen op de wereld kunnen dat niet, omdat ze niets hebben. Daarom staat UNICEF in mijn testament. Want ik vind het een mooi idee dat ik ook na mijn dood nog aan de toekomst kan blijven werken. Ga naar unicef.nl en kijk waarom.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 BFA for You, als het echt om veiligheid gaat. Niet roken, verstandig zonnen, voldoende bewegen, gezond eten, op je gewicht letten, matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen. Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. De Daverende Donderdag op Radio 501. Het is nu 3 uur. uur. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. is Radio 501. Donderslag. Donderslag. Donderslag. Op donderdag. Hey, hey, hemel. Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. The wind keeps beating on my window. I haven't slept all night. drum just keeps on banging. They must be buzzing at the master bees in a hive. Tell me when the morning arrives, this place is just not for me. I say it all the time. My friends, they just ignore me. Tell me never mind, we know your life. Farm slum, build some rhyme. upon the concrete. The dirt is in my mouth. I clench my fists and feet. I'm trying to cry out loud, make a sound. Something is keeping me down. This place is just not for me. I say it a thousand times. My friends, they just ignore me. Tell me never mind. Waiting all your life on some new surprise. time. in het tweede uur van Donderslag. En vooral als je net inschakelt, je luistert naar Donderslag aflevering 189 van 28 november 2013. In de tweede uur heb ik straks de donderdisc. En we hebben aan het begin van Donderslag met Rob gesproken over zijn fabuleuze platenkeuze. En welke keuze dat is, dat hoor je straks om half bier. Proplicar heeft al eh, enige tips gegeven, dus je kunt ze lekker gaan opzoeken. Ook live in de studio Justin Hulsey, een singer-songwriter uit Nashville, Tennessee. Dit het eerste uur heb je hem al kunnen horen. En hij eh, doet een promotietour voor zijn nieuwe album Youth Gods en komt zo eh, nog een keer aan bod. Blijf lekker bij tot bieruur en straks na bieruur kun je nog steeds naar Radio 5 alleen blijven luisteren tot 24 uur vannacht. Eh, straks hoogtijd voor Hoogland van 4 tot 6 met Gijs Hoogland. Dan van 6 tot 8 hoor je twee uur lang Cyril Prumper met zijn reggae-programma High Times. Dan van 8 eh, tot 10 hoor je Johnny voor het weekend met Johnny van Horen.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 Ik startte de tweede uur van deze donderslag met muziek van Jake Bug van zijn uh, gloednieuwe album Shangri-La. En dat was getiteld Slamville Sunrise. De is die komt er zo aan, maar eerst muziek van John Allen. Dit is Sweet Defeat.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 got the sweetest disposition and a heart that's open wide. I know that you're the who's gonna keep me satisfied, sweet defeat. I'm lying helpless at your feet. And so it's a goodbye to the street. I'm so pleased to meet you, sweet.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 Want er staat een entry over de donderdisc met informatie en ook een videoclip. En dan kan je daar verder eh, je verrijken aan deze donderdisc van vandaag. Nu gaan we over naar de eh, vader Jacob steeds. En daar is Justin Hulsey. En die staat klaar om allerlei mooie muziek te gaan spelen. ik zal eens even kijken of ik... Ja, Um, Oké, nou, er wordt hier nog even wat technisch geschoven. Uh, we gaan over naar de Vader Jacob Stage. Live vanaf het Vader Jacob Stage. f 1. satisfied until that mountain moved. I would pray to the yellow moon in your room, and you would sweep my soul with your eyelash broom. We were an idea in love, with an idea of love. is open, hope is open, hope is open. Tonight, a Night, uh, Garrison Star sang some backgrounds on this one. covered my second coming. And I held the hand of my homeless lover. I let her go. And I watched her float down the river. There's a night there is a night waiting for me. There's a night, there is a night waiting. there shake the dirt from my hands. All this late night talking about nothing. I'll write my book. seal my face. just a night. There is a night waiting for me. There's a night. On the wires. It's called Apologies in Autumn. Cause you thought you might have another chance to get it right. Or did you die to let everybody know? Or did you die the lonely one? You were not the only one to ever feel the way we do about living the way we do. Did you laugh or did you cry? Did you try to say goodbye without leaving a letter on the doorway dat was eh, Justin Hulsey eh, live van de van de Jacob Stage. En dan komen we straks terug na het half uur. En dan eh, zal ik nog wat spelen. Dan gaan we eerst even muziek draaien. Ellen Stone. En dat nummer heet Sleep. so far. So I spend my nights shooting at the stars. I never get sleep, sleep, sleep. sleep, sleep, sleep never get no, sleep. I just. Re- just a roof. You tend to melt, I'm waterproof. You got me thinking, I'm merely thinking. You wanna drop, make sure you bounce. You need a little, don't take an ounce. The book we're living in, I read it twice and I don't want the blood to change. beautiful and you are lovely still I'll be damned if I let you take my freedom freedom freedom freedom you got me thinking yeah I'm merely thinking you wanna grow, you'll have to learn. To put it out, it has to burn. So how am I gonna tell you stuff that I don't know myself? You need a minute, don't take an hour. I'll drink the milk, but not when it's sour. This book we're living in, I've read it twice and I don't want the plot to change. Although it's beautiful. keuze van Rob Ricard. Het is inmiddels eh, eh, ja, toch wel eventjes half bier. En dat betekent dat we nog een half uurtje te gaan hebben voor we eh, een biertje gaan drinken. Uh, alcoholvrij bier natuurlijk. Hè. Op de donderdagmiddag om uur. Want we kunnen natuurlijk niet dronken straks allemaal het verkeer in om vijf uur. Kwart over vijf, half zes. Als jullie weer gaan forenzen en in de trein kan het natuurlijk helemaal niet met zo'n dranklucht om je heen. Rob heb ik aan de lijn voor de Faamleuze Blatenkeuze. En dat doen we altijd om deze tijd. Wederom, goedemiddag. Nou, ik schrok me rot toen je zei Anneke Kreunlo. Ik denk, nou, je gaat het raden. nou, de, eh, kijk, uh, ik, dacht eh, Ro, zit er niet bij. Heeft ze wel, eh, heeft ze wel op het Eurovisie Songfestival ook wat gedaan een keer? Oh, het zal best. Dat weet je niet. Ehm, nee, ik geloof niet dat ik er... Dat, ik heb haar daar niet gezien, maar kijk niet meer de laatste tijd. Oh. is, zij is, getrouwd geweest met een van de Bollands? Wie? Is ze getrouwd geweest met een van de Bollands? Bolland en Bolland? Ik heb het niet in de bio staan. Oké. Eh, eh, gek van appels. Heeft ze iets te maken met Lois Lane? Nee. Oké. Ze komt uit Sint-Michels gestel. Ah, Sint-Michels gestel. gestel. Ze heet Anneke. Dat had je goed namelijk. Ah, oké. Oké, dus je weet het nu? Nee, ik weet het niet. Nee. Ze heeft in The Gathering gespeeld. The Gathering? Ja, en ook nog in Arion. Nee, ik weet nog niet wie het is. Ach, Anneke van Giersbergen. Oh, die. Van Giersbergen. Ja, want nou- ik dacht wel, ik, ik dacht nog, hé, hey, van Rogiersbergen. Nee, nee, nee, nee. Hallo. Nee. Ja. Oh. Anneke van Giersbergen. Nee, ik heb... Eh, familie dus? Nee hoor. Hm. Ze zit wel onder de tattoos. Echt? Ja. Nou, dat kan ik weer niet zien. Ik heb helaas laatst op tv gezien. En eh, toen eh, had ze ontblote armen en die zaten helemaal vol. Nou, daar hou ik helemaal niet van. Nee, nee. Maar ja, daar kan je niks aan doen, hè? Nee. Jawel. Wat? Nou, ja. niet laten tatoeëren. Nee, jij kan er niks aan Oh, nee, nee, dat nee. klopt. Dun schillen, ja. Ja, dun schillen, ja. nou, misschien zijn er wel plakplaatjes die eronder de douche weer afgaan. Oh ja, natuurlijk. Dat kent. Um, ja, Anneke van Giersbergen. Ja. En eh, wat heb je van haar? En, en, of wat heb je met haar, kan ik ook vragen. Ik heb niks met haar, maar ik heb wel wat van haar. Mental Jungle. Ja, en dat is van een eh, nieuwste cd of zo? Ja, van de solo cd Wise Up Ghost uit 2013. Dat is dit jaar. Ja, wat ik heb... net. Eh, ik heb er niks van gehoord. Dus dat ga ik nu ook voor het eerst nou, horen. daar ga je nu wat van horen. dan? Ja, dat, eh, spannend. Je hebt eh, een spannende platenkeuze dit keer. Ja. Ja. Nou, ik zeg, starten. ik ga hem nu starten. Ga jij hem aankondigen? Vaardigheid. <clears throat> nou, het is tijd voor Anneke van Giersbergen met het nummer Mental Jungle. Van haar nieuwe solo-LP Wise Up Coast uit 2013. Oké, bedankt. Zie je volgende week weer. Ja. keuze van Rob Ricard. Anke van Kiersbergen. En we gaan weer eh, naar de Vader Jacob steeds. En daar eh, is nog steeds Justin Hulsey te gast. En die gaat nog wat spelen voor ons. Live vanaf het Vader Jacob steeds. Echo 1. Lucia, als het niet kent. I forget myself when I remember you. I forget myself when I remember you. I forget myself when I remember you. I'm walking on white floors, I'm crawling on all fours. This next one's called Alter Song. It's off a Ghost EP. You're nothing. new one. This is called You and Wine. and look around, and I'm too old to lie. enough. If there's love and the truth, then the truth is enough. Then the truth is enough. Dat was eh, Justin Hulsey from eh, Nashville, Tennessee, and he's playing in Holland uh, to promote his new album. And you can see him in um, Sunday. You can see him at Lakeside Stories. Je kunt hem zien op Lakeside Stories aanstaande zondag in de Park Daar kun je hem zien spelen. Kom daarheen. Het kost niks. Het is helemaal gratis. En hij speelt prachtig mooie muziek. En wie daar ook speelde eh, vorige week, of afgelopen maandag, niet vorige week, afgelopen maandag. Dat was Venice en daar heb ik al iets van laten horen. En die staan eh, nu eh, weer klaar. En dat nummer dat heet It's Gonna Be Alright. thinking that the time is right to ease all the worries of a busy mind. Stars shine brighter away from the city glow. Time to hide away where we always want to go. We've been thinking in stereo about the quiet of the mountain where the music grows. What we need is a change of view where we all take turns at playing the fool. It's gonna be right. It's gonna be right, right where we are. It's gonna be right. It's gonna be right. night and we work all day. Cause our play is work and our work is play. What we need is a different tune. So we'll pack up a car and throw in a guitar. We can't leave. guitar donderslag op donderdag. Hey, hemel! Donderslag! Yeah! Rogie, bedankt! Rogie, bedankt! Yeah! Opgelucht? Echt? Opgelucht? Ja. Het is bijna bieruur hier in Studio de Biergaai. En dan kan deze donderslag 189 ook weer verplaatst worden naar de galerij van de Oude Glorie. Om bieruur hoor je nog veel meer uit Studio de Bierkaai. En hier vandaan hoor je namelijk de rest van de Radio 5 Daverende Donderdag tot spookuur.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 Ik bedank Justin Hulsey voor zijn eh, live muziek vanaf de Vader Jacobsteeds. En ook mijn collega voor de techniek en ook mijn redactieteam voor de fijne medewerking aan deze donderslag van 28 november 2013. En ook Rob Ligaar en Theo Vriet bedankt. En Theo, je weet nu, bij interessante tijden horen mysterieuze afkoos. En natuurlijk ook de luisteraars op het werk en onderweg rijden of in de file. Ook vandaag allemaal weer bedankt voor het luisteren. Na de piepjes kun je naar mijn collega Gijs Hoogland luisteren.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 <laughs> Ze biedt de helft. Hey. we beginnen aan de andere zijde. Godverdomme, wat moeten de mensen wel denken?